De groep groeit de komende dagen uit tot 30 waarnemers. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw gevraagd de wapenstilstand in acht te nemen. Het weekend waren er berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. Het kabinet begint met een campagne om meer mensen te interesseren voor een baan in de techniek. Als er niets gebeurt is er in 2016 een tekort van 170.000 vaklieden, zoals dakdekkers, bankwerkers en storingsmonteurs. Dat komt doordat te weinig jongeren voor een technische opleiding kiezen. Ook gaan de komende jaren veel technici met pensioen. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. De partij wil de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal afbouwen. Zo wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra gaan belasten. Ook wil de partij een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%. Partijleider Jolande Sap presenteert het alternatieve programma vandaag. Kleine bouwlocaties in steden kunnen vanaf vandaag extra controles verwachten. De inspectie houdt een controleronde van drie weken omdat bij kleine bouwprojecten relatief vaak ongelukken gebeuren. De inspecteurs letten vooral op het gebruik van ladders en stijgers. Jaarlijks komen op bouwterreinen vijf mensen om door een val. In Oslo begint vanochtend het proces tegen Anders Breivik, de Noor die vorig jaar zomer 77 mensen doodde. Breivik heeft de moorden bekend, maar acht zichzelf niet schuldig. Hij zegt dat hij handelde uit noodweer, omdat hij Noorwegen wilde ontdoen van mensen die geloven in de multiculturele samenleving. Voor de rechtszaak zijn tien weken uitgetrokken. Het weer, wolken en zonnige perioden wisselen elkaar vandaag af. Vooral in het noorden en midden kans